Het is moeilijk om zwaar materieel in het getroffen gebied te krijgen... omdat veel wegen onbegaanbaar zijn geworden. De VN maakte gisteravond bekend dat de aardbeving van woensdag op Sumatra... aan zeker 1100 mensen het leven heeft gekost. OC, de fabrikant van printers en kopieermachines, heeft nog steeds last van de recessie. In het derde kwartaal daalde de omzet met 10% tot 630 miljoen euro. Het verlies kwam uit op 25 miljoen, dat is iets meer dan vorig jaar. OC is het eerste grote bedrijf dat de cijfers over het derde kwartaal naar buiten brengt. In Ierland wordt vandaag het tweede referendum over het verdrag van Lissabon gehouden. De aangepaste versie van de Europese grondwet werd vorig jaar door meer dan 50% van de kiezers weggestemd. De verwachting is dat nu 30% tegenstemt. Het nieuwe referendum komt na een aantal concessies van de Europese Unie aan Ierland. Het treinverkeer rond Bokstel in Noord-Brabant is waarschijnlijk nog tot het eind van de middag ontregeld. Tot die tijd is de NS bezig met het repareren van het spoor. Gistermiddag kwam een auto onder een passagierstrein. De trein ontspoorde en daardoor zijn de rails beschadigd. Bij het ongeluk kwam een inzittende van de auto om het leven. IOC-lid Anton Geesink eist het aftreden van het hele bestuur van de sportkoepel NOC-NSF. Hij vindt dat het bestuur de belangen van de Olympische beweging niet goed behartigt. Ook heeft Geesink moeite met de werkwijze van het bestuur. Volgens hem is er te weinig ruimte voor een afwijkend geluid. De Amerikaanse talkshowpresentator David Letterman is afgeperst. De politie heeft een man opgepakt die 2 miljoen dollar eiste. Anders zou hij bekendmaken dat Letterman seksuele relaties heeft gehad met medewerkers.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 someone will bring. I will drink the wine while it is warm and never let you catch me looking at the sun. desire and my passion flow like rivers through the sky. And after all the loves of my life, oh, after all the loves of my life, I'll be thinking of you. het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is geen leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin. Donkere gedaanten zijn bijzonder vlug ter been. Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en kwaadaarden bovendien. Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte trap. Het is van hier naar Omsk nog een kleine honderd verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Igor het maar wezen. Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie al. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt. Zo jagen wij maar voort als in een gruwelijke droom. Ajo, ajo, ajo, al in die hoge klapperboom. Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geïnterviewd. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op, nog in belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruid kiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet er afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar twintig vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, ons is geen mooie stad, maar net iets te ver weg. Trojka hier, trojka daar. Ja, je zit er veel dit jaar. Trojka hier, trojka daar. Overal zit paardenhaar. Trojka hier, trojka daar. Steeds uitvoer uit leverbaar. Trojka hier, trojka daar. je stort de samovar. Trojka hier, trojka daar. Met een handgebaar. Trojka hier, trojka daar. Doe het zelf met naald en schaar. Trojka hier, trojka daar. Is dat nu niet wonderbaar? Trojka hier, trojka daar. Twee half om en één tartaar. Trojka hier, trojka daar. Een liefdadigheidsbazaar. Trojka hier, trojka daar. Hulde aan het gouden paard. Trojka hier, trojka daar. Koei Hoesef, hem staat gedaard. Trojka hier, trojka daar. Moeder is de koffie klaar. Trojka hier, trojka daar. Kijk, daar loopt een adelaar. Trojka hier, trojka daar. Is hier ook een abattoir? Trojka hier, trojka daar. Basgitaar en klapsigaar. Trojka hier, trojka daar. Flink gebouwde weduwnaar. Trojka hier, trojka daar. Leef onze goede tijd! like you planned. The things that pass for knowledge I can't understand. Are you reeling in the years? Stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years? my find another man. The things you think are useless, I can't understand. Are you reeling in the outside sound. Everybody look what's going on. what's going down. Stop. What's that sound? Everybody look, what's going